bijna alle partijen die juichen dit toe. Eh, er wordt toch een beetje gedacht dat de benoeming op zo'n belangrijke internationale post... Hè, de, NAVO is toch een hele grote, eh, zwaarwichtige organisatie in het, in het geopolitieke krachtenveld... dat zo'n benoeming het internationale prestige van Nederland verder vergroot... en ook gelet op zijn staat van dienst in Nederland... gunt bijna iedereen in de Tweede Kamer hem ook die overstap naar Brussel. Rutte wordt de vierde Nederlandse NAVO-baas. De basisschool en kinderopvang in Os, die vandaag dicht is vanwege bedreigingen, blijft ook morgen gesloten. Omdat er niets aan de situatie is veranderd. Vrijdag kregen leerlingen uit groep 8 via Telegram foto's binnen van kogels... met name van kinderen en pistolen. De politie heeft meerdere aangiftes binnengekregen. Er zijn opnieuw acht FC Utrecht voetbalsupporters opgepakt. Ze zouden hebben meegedaan aan de rellen na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles vorige maand. Vorige week werden er ook al zes railschoppers opgepakt. Dat gebeurde nadat er beelden werden gedeeld van de supporters in opsporing verzocht. En dat gaat vanavond weer gebeuren. Het Zeeuws Museum heeft een schat uit de 80-jarige oorlog toegevoegd aan de collectie. Het gaat om zilver, goud en sieraden. Twee amateurarcheologen vonden de schat in een veld op Walcheren. Nou, bij de eerste spit zie ik al een zo'n grote zilveren munt. Dus ik roep hem meteen erbij. Dus ik er nog een keer kijk. Ik zeg, nou, er zit nog meer. Toen was het ineens bingo. Dus wat dat betreft, eh, normaal gesproken vinden we de meest interessante dingen... als we echt gewoon goed vooronderzoek doen. Maar dit was gewoon echt gewoon, eh, ja, geluk. De schat zat in een pot die waarschijnlijk in de 16e eeuw is begraven.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 yourself, little girl, you ain't treating your daddy right. Well, you know yourself, little girl, you ain't treating your daddy right. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. You're in a car with another man, you ain't treating your papa right. You're in a car with another man. You ain't treating your papa right. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. wasn't even done. Treat me like I treat you, and I treat you nice and kind. misschien niet de eerste gedachte die je hebt als je hoort dat vader en zoon in dezelfde band zitten. Maar de twee vaders en twee zoons van bluesband All Alright uit Assen denken daar toch anders over. Treat Me Like I Treat You was de eerste song. Dit is Crossroads met de act van de week. said I was strong. I never said I was true. At least it didn't make me a liar. Dick van Altena en Tony Willet met twee duetten. Als eerste hoorde je het prachtige It Turned Out To Be You. En tot slot luisteren we naar Somewhere, Someone. somewhere album van de week. Het zingen gebeurt in het Engels, zo deed ik het automatisch vanaf het begin. Het komt emotioneel dichterbij. Nederlands is een hardere taal, moeilijker om mooi de zang in te verwerken. Love You So is een song van Sam Sexton. First time that I met you tiny too. 笑。 Cautionary Tales spreekt zich uit over de stap die Etenhuis met zijn muziek zet. Waarschuwingen in de windslaand. Nee, zo klinkt het niet. Vooral de notie dat de stap die hij met zijn muziek zet, de stap wel moet zijn die hij wil zetten. Onvermijdelijk gedreven door de muziek, voortgestuurd door wat de muziek hem brengt. Als je wilt weten hoe overtuiging en zelfverzekerdheid op muziek gezet klinken, dan is dit nummer er een schoolvoorbeeld van. van deze week. Ze werkte mee aan het project Cross Country van René van Broekhoven. Vanuit het niets is hier Diewertje met een prachtige vertolking van Help Me Make It Through the Night. en Robert Smith's Duo in the Blues. Het leven heeft ze getekend. Dames, drank, depressies, dood, you name it. Maar ze waren dan ook gewaarschuwd. De blues kun je niet leren, de blues doe je. Ook Ring Ring hebben ze gecoverd.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 eerste en enige album van de Canyon Drive Band verscheen in 1983 en heet First Drive. Het album bevat acht covers, maar ook vijf nummers van de band van Jos Geres. Het album kreeg deels lovende kritieken, maar werd geen verkoopsucces. Als eerste hoorde je My Kingdom for a Car. Nu nog de covers Till I Gain Control Again en Working Man Blues. Just like the sun over the mountain tops. You know I'll always come again. You know I love to spend my morning times with you, like sunlight dancing on your skin. telling lies to you. What you've seen is that I've been. There ain't nothing I could hide from you. You see me better Crossroads. Crossroads. Country Flashback. Well, it's a big job just getting by with nine kids and a wife. And I've been a working man, dang all my life. Go back working as long as these two hands are fit to you. Well, I drink my beer in the tavern and cry a little bit of these working man blue. I keep my nose on the grindstone. I work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I'd done my things, go back working. On Monday mornings, I'm right back with the crew. Well, I do a little job in the evening. I sing a little bit of these working man blues. Well, now, hey, hey, a working man, a working man like me. I've never been on welfare. There's one place I won't be. Go back working. As long as these two hands are fit to use. Well, I take my drugs in the evening and cry a little bit of Deesburg in man blue. think about leaving. Do a little boner ride. Throw my feels out the window, catch a train to another town, go back working. gotta buy my kids a brand new pair of shoes. Well, I drink a little beer in the evening, sing a little bit of these working man blues. Well, now, hey, hey, the working man, working man like me. I've never been in prison, there's one place I won't be, go back working as long as these two hands are fit to you. Alright. Well, I sing my songs in the evening, cry a little bit of these work in blue. Well, I take my drugs in the evening, I cry a little bit of these working man blues. de Haan. Crossroads. Aan de Riversideco Band bewaar ik goede herinneringen. Ik mocht een paar maal boeken in Zwitserland. Blind Boy is een van hun songs. Justin Ripassa is een singer-songwriter uit Emmen. Tot dusver heeft Justin vier singles uitgebracht en Another Friend hoort er ook bij. I'm here alone on the corner of bed. I I don't your know where to go feel it's all been said all seems so wrong. But babe, that's what you get, and I can't help the way I feel about it. You said you were just friends. We both know how this ends. Let's face it now, I want to you again. Baby, I know So I say, you've got another friend to fill my shoes again. you I don't know where to go. I feel it's all been said. And I've tried to call about a hundred times before. I miss the times you came knocking. So I fill my shoes again to help you up when I'm not there. And so I say, instead of calling you, I'm walking right on home through the streets you once belonged. Cause you've got another friend. In the spotlight. spotlight. Sinds haar deelname aan Johan Derksen's The Sound of the Blues and Americana heeft Hilde Vos bekendheid gekregen bij een groter publiek. Toch is deze van oorsprong Nijmeegse zangeres geen onbekende in het wereldje van de country en Americana. Home is een ijzersterk album met elf goed uitgevoerde nummers. That's What You Get hoorde je al. Nu nog wat Would Dolly Do? It seems like I'm dragging myself down. But just when I'm about to fall, I listen to a voice that keeps me warm. I walked into a record store with a dark and dusty corner in the back. But one face on a record filled up the room That place and time I never will forget Ooh, ooh wat goed do She would give her smile to someone If she wasn't smiling too If you want the rainbow You gotta put up with the rain she wasn't smiling too. Cash on Delivery, kortweg COD, behoorde jaren tot de beste countrybands van Nederland. Maar niet alleen Nederland werd veroverd door dit quintet, maar heel Europa. Stupid Feel is terug te vinden op het album Echoes of Leaving. Tot volgende week. Dag.